is Radio Els op AM 1485. 24 uur per dag de beste oldies op Radio Els. 1485 AM. Een beetje water, een beetje sop. Dit is de afwasshow. En dit is... The Classics, My Russian Lady. De nieuwe Elsplaat. plaat dat is waar ook, Els. Uh, eh, vrijdag om 6 uur moet jij ook hier de deur uit zijn. Ik heb namelijk een eh, Russische bruid eh, <laughs> postorder besteld. <laughs> dat deden ze vroeger, hè? Kon je Russische bruiden gewoon per postorder bestellen. De Elsplaat van deze week, de allerlaatste Elsplaat op de 1485 AM. Je hoort er natuurlijk de Classics en My Russian Ladies. Jongen, jongen, wat is het warm. De is in de borden de komende karat. I, die, waai, weg, jij was af. Welkom vrienden van Radio Els 1485 en de afwasshow natuurlijk in het bijzonder. Het is eh, bijna 4 over 6 geworden. Het is vandaag alweer woensdag 19 juli 2017. We zijn hier echt aan het aftellen. Want vrijdagavond 6 uur 21 juli is het echt allemaal voorbij. Is het echt allemaal voorbij? Ja, <laughs> het is echt allemaal voorbij. Nou, niet alles, want waarschijnlijk gaat Radio Els Noord gewoon een doorstart maken zoals dat heet. Nou, er zijn al vergevorderde plannen voor en de aftershow blijft ook gewoon bestaan. Zij het dan wel even een lekkere rustpauze gaan nemen. We gaan lekker op vakantie. En dan ergens eh, zo in september zullen we wel terugkomen via de podcast of via de site van Radio Els. Want die site blijft gewoon bestaan. Zo, dan ben je weer een beetje op de hoogte van de ontwikkelingen van eh, het afscheid nemen van Radio Els in deze vorm althans. Ik wilde eerst helemaal niet achter die microfoon kruipen. Ik denk, pff, veel te warm en eh, jullie hebben helemaal geen zin om radio te luisteren. Er zijn er toch, eh, ik geloof, drie of vier die zo gek zijn om gewoon eh, <laughs> binnen, zitten, binnen zitten achter het radiotoestel. Nou ja, goed, daar zijn we daar dus voor. Maar ik had natuurlijk geen playlist en normaal komt alles hier van een USB-stick. Die heb ik ook helemaal niet. Dus ik denk, nou, dan maken we er gewoon een beetje een, lekker uurtje vinyl van. Dus ik heb gewoon hier een bak platen even opgezocht. En we gewoon gewoon maar eens even kijken wat we allemaal tegenkomen. Dus niet echt een plaat van 50 jaar geleden waar we normaal gesproken mee beginnen, maar wel een van eh, volgens mij net eh, begin jaren 60 of zoiets. Zij het een remake. Helen Shapiro is hier, Walking Back to Happiness. Funny, but it's true. What loneliness can do. Since I've been away. met Radio Els gingen we twee jaar Walking Back to Happiness van de jaren 60, 70 en soms ook nog uit de jaren 80. Ellen Shapiro hoorde en Walking Back to Happiness. Het is eh, heel erg rustig op de Nederlandse wegen, slechts 50 kilometer aan file momenteel. Radio Els, Ferry den Hartog. Wereldwijd via internet. En 24 uur per dag, 7 dagen per week op AM.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 I don't know what it's all about. I got so much to think about. het eerste decennium van de 70 jaren had je heel erg veel maxi-singles. Die werden toen uitgebracht en dit was er ook eentje. De Partridge Family natuurlijk, die herkende je natuurlijk wel. En op deze maxi-single staat I Think I Love You, Breaking Up Is Hard To Do and I'll Meet You Halfway. En je hoorde natuurlijk I Think I Love You, maar dat is overduidelijk. 29,5 graden hier in de Els studio. Ja, ja, waar het een grote op is, want ze zijn hier al flink aan het afbreken. Het De hele studio moet ontruimd zijn om 6 uur vrijdagavond. Geertje Kantjes uit Gorkum is vandaag 112 jaar oud geworden. De vrouw is sinds augustus 2015 de oudste inwoner van Nederland. Ze viert, ze viert haar verjaardag in familiekring. Loco-burgemeester Eva Dansen van Gorkum heeft de jarige vanmiddag een bezoek gebracht. Keuntjes heeft tot haar 105-jarige leeftijd zelfstandig gewoond en altijd als naaister gewerkt. Kantjes nam 40 keer deel aan de Nijmeegse Vierdaagse. Ze zal er dit jaar niet bij zijn natuurlijk. Elke Bakker uit Dokkum, dat is de oudste man van Nederland. Hij is nu 107 en hij wordt 28 juli jarig. Ja, nou ja, Els is niet zo oud geworden. <laughs> Als radiostation dan, hè. Ja, ja. De echte Els, je wil het niet weten hoe oud dat hij is. 1976 hier op de zender. Daar komt de muziek vandaan. Hier is Ferrari en het heet natuurlijk allemaal Sweet, Sweet I can't forget the love I had. Yes, it's true, I am so sad. She's so sweet, so tender, and so kind. She's my world, my everything. And I know that it's a sin that a face is always on ondanks eh, gewoon boven de hete aardappels werden mensen weer natuurlijk een zeer smakelijk eten. Het is bijna kwart over zes bij Radio Els in de Avashow. Mijn naam is Ferry van Voren, de Hart of van Achteren. En we doen het hier eh, tot zeven uur vanavond. En wat denk je? Dan heb je je programma niet voorbereid. Dus je pakt zomaar even kriskras wat singles in, je handen. En de volgende is ook van <laughs> Ferrari. En die laat ik toch echt niet zomaar voorbij gaan. Dus we maken er gewoon maar even een tweeluik van. De AVAShow. Show. Twee leuk. Nu, nu, nu, nu, nu, nu. ja voor Ferrari in 1976, want ook, dit ook komt uit 1976. joren, Monza we hadden dus een beetje een vervroegd tweelijk, want meestal doen we dat zo rond de klok van half zeven. De bemanning van een politiehelikopter in Engeland is in opspraak geraakt vanwege het filmen van naturisten op een camping en een andere naakt zonnende mensen. Ook zijn opnames gemaakt van een stelletje dat seks had in een tuin. Vijf bemanningsleden van de helikopter verschenen hierom vandaag in de rechtbank van Sheffield. Het gaat om twee agenten van de politie South Yorkshire, een oud politieagent en twee piloten. Ze worden verdacht van wangedrag in publieke functie. Alle verdachten, behalve de oud-agent, ontkennen de aanklacht. De opgenomen beelden bevatten twee naturisten zittend bij hun caravan op een camping, een moeder en haar dochters naakt zonnend en een koppel dat seks heeft in hun eigen tuin. De naakte vrouw die seks had zwaaide op een bepaald moment zelfs naar de helikopter. Volgens de openbare aanklager was het eh, geen toeval dat de helikopter boven het vrijende stelletje vloog en gebruikte de bemanning hun unieke positie en krachtige videocamera om de mensen te filmen.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 latere leadzanger natuurlijk van de Time Bandits. Tim Time Bandits. En Let Us Hitting. En je hoorde natuurlijk het prachtige Hollywood 7. Het is 7 voor half 7. We zitten hier live vanaf Krimpen aan de IJssel. Een van de laatste keren dat het kan. Via Radwels op de AM 1485. De avond is mooier met de hits van toen op Radio Els. All right. My baby whispers in my ear. keep on to myself sweet nothing. trouwens eh, de Elsplaat geworden volgende week. Ja, niet dit liedje, een ander liedje van René. Ja, René en de Alligators en later was het gewoon zonder René. Nou, nog maar een keer een dame er tegenaan hier bij Radio Els in de op de 1485. De eh, achtergrondzangeres van Prins was dit woord. Hier is Sheila E. En het heet allemaal The Bells of Sint Mark. puur toeval, maar is eigenlijk het plaatje bedoeld voor iedereen die het mogelijk heeft gemaakt eh, dat Radio Elst de afgelopen twee jaar in de lucht was. En eh, we zullen vrijdag wel eh, alle namen op gaan noemen die dat geweest zijn, want dat zijn er door de loop der jaren toch nog wel heel wat geweest hoor. Ongemerkt gaat dat vaak soms natuurlijk hè. Mensen die zich spontaan beschikbaar stelden om dingetjes te doen. En andere mensen die gewoon weer heerlijke programma's hebben gemaakt voor Radio Els. Je hoorde de Chaplin Band uit de jaren 80 en het heet natuurlijk allemaal Gold. En dit is volgens mij ooit nog een Elsplaat geweest, maar daar ben ik niet zeker van. Teach in sowieso wel een paar keer, dacht ik. Een heerlijk plaatje, blijf even lekker in de disco. Naar aanleiding van John Travolta en die toen de tijd eh, mateloos populair was, is hij Teach in en Dear John. Dear John. De temperatuur in de studio was natuurlijk al bijna 30 graden. Nou, drie van dit soort plaatjes en je zit tegen het kookpunt aan hoor, kan ik je vertellen. Sabrina met de mega mix Boys, Hot Girl en Sexy Girl. <laughs> Ja, ik kwam hem zo maar tegen. Ik wist niet eens dat ik hem had. De <laughs> nou, avondshow tot 7 uur. We draaien hier van alles door elkaar. En ik vond ook nog een heel mooi Frans plaatje, zei je uit de 60e jaren. Hier is Mark Hamilton en Comme j'ai toujours vie de mer. Bonjour. Hoor je zoveel oude hits. Els 1485 AM. Hey, Brisnieva, to have some show. I know where you have to go. In every town's a concert hall where we gonna have them all.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 Speciaal voor Bed Raadjes, die helaas januari dit jaar is eh, overleden. Bed was eh, een van de grootste fans van de Afwasshow, kunnen we eigenlijk wel stellen. En dat al tien, eh, nou meer dan een jaar of 12, 13 denk ik. Hè. Ik kan me zelfs nog herinneren uit de tijd 2004, 2005. Toen moest hij dagelijks voor zijn werk, geloof ik, dacht ik, naar België rijden. met Friesland of zo. Hij had gewoon eh, allemaal bandjes bij hem met de afwasshow. Hij zat heel de weg eh, naar de afwasshow, oude afwasshows te luisteren. Leuk om te horen. De Mans Band en de opera. We hebben verder weinig nieuwsfeitjes hoor. Ik ga eigenlijk niet helemaal druk maken. Het is inmiddels 32 graden in de studio, dus daar houden we het maar even bij. Eh, we gaan wel straks even naar het weerbericht natuurlijk. Even kijken wat het allemaal wordt in het weekend. Hier zijn natuurlijk Fleetwood Mac. Is the right thing to can I? minuten voor de klok van 7 uur. Je hoorde natuurlijk Fleetwood Mac en Go Your Own Way uit 1977. En wij gaan eens even kijken naar het weer. Het was vandaag ontzettend warm met een middagtemperatuur van 28 tot 32 graden was het overal tropisch. De, de lucht is wel vrij onstabiel en vanuit het zuiden trekken enkele stevige regen- en onweersbuien naar het noorden van het land. Bij een bui is kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Vanavond en vannacht vallen er ook nog enkele buien. Het is een klamme nacht. Morgen wordt het maximaal 22 tot 25 graden en daarbij is het half tot zwaar bewolkt en valt er soms een bui. Vrijdag blijft het meest droog en wordt het ongeveer 23 graden. Dan nog even de waarschuwingen. Vanuit het zuiden kunnen de hele avond zware onweersbuien over het land trekken. De buien kunnen tevens vergezeld gaan van hagel, zware windstoten en veel neerslag in korte tijd. De zwaarste buien verdwijnen de komende nacht weer. Dan even kijken naar de temperaturen van het weekend. Zaterdag 23, zondag 21 en maandag 20 graden. Minimumtemperatuur loopt uiteen van 14 tot 15 graden. En dat alles bij een zuiden tot zuidwestenwind, windkracht 4. Dus het blijft wel weer behoorlijk waaien het weekend. Nog even de activiteiten voor morgen. De rapportcijfers, het weer een 4, het strand weer een 4, het weer een 7. En gelukkig meneer Hansbank, het wandelweer krijgt weer een 7. Ik zal voortaan persoonlijk wel eh, meneer Hans Bank eh, bellen wat het eh, wandelweer wordt. Want dat gaat hij natuurlijk straks <laughs> ongetwijfeld missen. Ja, dat denk ik zoiets van wel. Oh, heerlijke muziek vind ik dat. De Rotterdamse formatie CMP uit de jaren 70. En het heet natuurlijk allemaal Oh me, oh my, goodbye. Nou, zover is het nog niet, maar het duurt niet zo lang meer. Nog een paar dagjes. bijna alweer de eh, laatste die we hier draaien. dat we zo nog, misschien nog één of twee plaatjes willen even kijken. We gaan straks nog wel even kijken naar de tv-programma's wat er vanavond op de buis is. Al kan ik me niet voorstellen dat je voor die buis kruipt binnen. Ik denk dat je gewoon lekker buiten blijft zitten. Maar goed, voor degenen die toch tv kijken, zullen we dat dan toch maar doen.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 Ik heb geen tijd meer om nog een plaatje te draaien. Het journaal op Nederland 1 om 8 uur, DNA onbekend om 5 over half 9. De avondetappe begint om 10 voor half 10 en Jinek die besluit de avond om 5 voor half 11. Nederland 2 hebben we 100 jaar Zonneveld, dat begint om half 9. Anatomische les met Ria Bremer om tien voor half tien. En nieuwsuur natuurlijk, zoals gewoonlijk om 10 uur. RTL 4 hebben we Wie doet de afwas? <laughs> Ja, dat is alweer lang gebeurd, hè. 1 over 8. Volgende week hebben ze gelijk. Love is in de air om 1 over half 9. En RTL Summer begint om 7 over half 10. SBS6 hebben we Traumacentrum om 5 over 8. De gevaarlijkste wegen van Nederland om half 9. En Bonje met de buren om half tien en Hart van Nederland natuurlijk. En shownieuws om respectievelijk half elf en tien voor elf. En RTL 7 staat weer in het teken van Tour de Jour. Dat begint om acht uur en dat duurt tot half tien. En dat wordt ook nog eens een keer herhaald om elf uur. En daartussendoor hoor je of zie je de transporter en Court aan camera. Dit was de Show. We deden vandaag de aflevering van woensdag 19 juli. Ik zou zeggen, hou het allemaal een beetje rustig vanavond. En eh, Zet, als je hem hebt in ieder geval, de airco maar voluit aan, want het blijft gewoon heel erg klam. Ondanks dit, een fijne avond. Tot een andere keer. Hoi. is Radio Els.